Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van seksueel geweld is vorig jaar gestegen, meldt de politie. In totaal kwamen 14.800 meldingen binnen. 800 meer dan het jaar daarvoor, meldt de politie in de jaarcijfers. In de helft van de gevallen gaat het om fysiek seksueel geweld... zoals verkrachting of aanranding. Ook online seksuele intimidatie werd gemeld. Volgens de politie gaat het dan vooral om grote zaken met meerdere slachtoffers. Sinds vorig jaar gelden er strengere wetten op het gebied van seksueel geweld. Als iemand weet of kan weten dat de ander geen seks wil, maar toch doorzet, is dat strafbaar. Een dag voor de aangekondigde stakingen op de luchthavens in Duitsland... is op het vliegveld van Hamburg het werk al neergelegd. Het gevolg is dat er de hele dag geen vluchten aankomen of vertrekken. 40.000 reizigers worden door de staking in Hamburg gedupeerd. Reizigers die hun bagage voor een vlucht al hadden afgegeven... hebben grote problemen om die weer terug te krijgen, de Duitse media. In Hampi, in het zuiden van India, zijn twee vrouwen door meerdere mannen verkracht. Een van de vrouwen was een Israëlische toerist. De andere de Indiaanse eigenaresse van een overnachtingsplek. De drie mannen in hun gezelschap, ook toeristen, werden in de rivier geduwd. Eén daarvan is om het leven gekomen. De andere twee overleefden de aanval. De politie heeft twee verdachten gearresteerd. In de Argentijnse havenstad Baja Bianca zijn zeker tien doden gevallen door overstromingen na hevige regenval. In de stad regende het vrijdag acht uur lang non-stop. Bruggen en wegen in de stad zijn vernietigd. Gebouwen staan onder water en grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit. Ruim 1100 Argentijnen moesten hun huizen verlaten. Het weer, het is een zonnige dag met alleen wat hoge wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 16, eh, 16 tot maximaal 19 graden. En op de Wadden iets minder warm. Komende nacht koelt het overal flink af naar 0 tot 4 graden.